Vorig jaar kwam de man vrij na een celstraf voor meerdere zedendelicten. Het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, neemt een, al een half jaar geen nieuwe zaken van kindermishandeling aan. Er is een gebrek aan forensische experts. Door de inname stop worden zaken van ernstige kindermishandelingen niet behandeld. Ook komt het voor dat uit huis geplaatste kinderen weer terug worden gestuurd... omdat het NFI nog geen rapportage heeft kunnen maken. De politie in Veenendaal verstuurt vandaag ruim duizend sms'jes... naar aanleiding van een aantal gewelddadige overvallen een maand geleden. Met de sms-bom hoopt de politie op het spoor te komen van getuigen. Half maart werden in Veenendaal op straat drie berovingen gepleegd. Een van de slachtoffers daarvan werd naakt op het spoor gelegd. Een ander belandde met messteken in het ziekenhuis. Vanavond zit de zaak in opsporing verzocht. Het bombardement op Rotterdam wordt verfilmd. Producer Talent United heeft de rechten gekocht van het boek De Helden van de Willemsbrug van Wim Hornman. Het boek gaat over de vier dagen voor het bombardement, gezien door de ogen van een aantal Nederlandse mariniers. Budget bedraagt 6 miljoen euro. Het is de bedoeling dat De Helden van de Willemsbrug in mei 2015 uitkomt. Het is dan 75 jaar geleden dat de Duitsers in mei 1940 Rotterdam platgooiden. Illustrator Tae Chong King krijgt de Max Veldhuisprijs 2010. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan de Nederlandse illustrator van kinderboeken. Bij de prijs wordt een bedrag van 60.000 euro. De 77-jarige Tae Chong King illustreerde onder hun boeken van Thea Beckman, Guus Kuijer en Annie M.